langs de grens met Zuid-Korea in oorlogsstand moeten zijn... en ieder moment moeten kunnen vechten. Gisteren vuurde Noord-Korea kogels af op luidsprekerinstallaties in Zuid-Korea. Die worden de laatste weken weer gebruikt om propaganda over te brengen naar de andere kant van de grens. Beide landen voeren nu op het hoogste niveau overleg over de spanningen aan de grens. De Verenigde Naties zijn bezorgd over de situatie en Amerika heeft Noord-Korea opgeroepen om de veiligheid in de regio niet op het spel te zetten. Minister Dijsselbloem hoopt dat de gemaakte afspraken met Griekenland geen vertraging oplopen nu er nieuwe verkiezingen komen op 20 september. Premier Tsipras kondigde gisteravond in een tv-toespraak aan dat hij aftreedt. Hij wil een duidelijk mandaat van de kiezers voor de uitvoering van de Europese maatregelen. Dijsselbloem gaat ervan uit dat ook een nieuwe regering zich houdt aan de Europese voorwaarden. In het Griekse parlement was brede steun voor het hervormingspakket. Ik hoop dat de verkiezingen zullen leiden tot meer steun in het Griekse parlement, zei Dijsselbloem. Het kabinet heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot 750 miljoen euro per jaar. De meevallers gaan voornamelijk naar defensie en de zorg. Verpleeghuizen krijgen uiteindelijk jaarlijks 133 miljoen euro extra om de zorg te verbeteren. Verder krijgen vaders langer ouderschapsverlof van twee dagen nu naar vijf dagen in 2017. Defensie krijgt uiteindelijk jaarlijks 375 miljoen extra, de helft van de totale meevaller. Het weer vannacht bewolkt, overdag in het westen kans op een buitje, verder droog en behoorlijk zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM in de ochtend.